Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er wordt veel minder geld uitgegeven aan het hout van het spoor dan was beloofd. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft spoorbeheerder ProRail mogelijk ruim 1 miljard euro niet besteed. Dat is zo'n 10% van het budget. Volgens minister Schultz van Haag is het niet besteden bedrag veel kleiner. Op de Amsterdamse effectenbeurs worden veel verliezen geleden. Bij de opening ging de AEX-index meteen bijna 3% omlaag. Rond half 12 was het verlies ruim 2%. Bij de hoofdfondsen is bank en verzekeraar ING met een verlies van meer dan 5% de grootste daler. Postbedrijf PostNL was de enige stijger met een winst van 1%. In Wolvenga is een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij zijn overleden vader heeft opgegraven en daarna in een sloot heeft gegooid. De vader overleed in januari van dit jaar en lag begraven op de katholieke begraafplaats in Wolvenga. Gisteren, gisteren werd de dode man uit de schipsloot in de Friese plaats gehaald. De politie heeft de 52-jarige zoon aangehouden op verdenking van grafschennis en tast nog in het duister over zijn motieven. De man maakt een verwarde indruk. Een politiewoordvoerder spreekt van een bizarre zaak. In Flevoland komen de komende twee jaar 36 windmolens van nu om. Het moet een van de grootste windmolenparken op het vasteland worden. De nieuwe windmolens kunnen energie leveren aan 88.000 huishoudens. De Nobelprijs voor geneeskunde wordt dit jaar gedeeld door drie onderzoekers. De Amerikaan Bruce Beutler en de Luxemburger Jules Hoffman krijgen de prijs voor hun onderzoek naar aangeboren eigenschappen van het immuunsysteem. De Canadees Ralph Steinman wordt onderscheiden voor zijn ontdekking van nieuwe cellen. De wetenschappers delen 1,1 miljoen euro aan prijzengeld. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 23 in het binnenland. Morgen overal bewolkt en een grotere kans op regen. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.